Meerdere Europese landen willen namelijk dit jaar al beginnen met vaccineren. Fabrikant Pfizer zegt dat ze er klaar voor zijn en dat ook Nederland dit jaar al vaccins kan krijgen. Al zijn het er maar een paar duizend. In België willen ze al eerder beginnen, zegt de minister daar. Als Pfizer inderdaad gelijk gespreid over alle Europese landen iedereen zijn deel een symbolische levering mogelijk maakt, onmiddellijk na kerstmis, dan zullen wij ook onmiddellijk na kerstmis beperkt, beperkt, maar duidelijk dat signaal van hoop kunnen geven dat er gevaccineerd wordt. Tweede Kamerleden willen een debat over wat Nederland precies van plan is. Dat is mogelijk vanavond nog. Rusland wordt niet met vier, maar twee jaar geschorst door het internationale sporttribunaal, het CAS. Dat betekent dat de Russen vanaf december 2022 weer onder hun eigen vlag mogen meedoen aan WK's en Olympische Spelen. De straf werd opgelegd omdat het dopinglaboratorium van de Russen had geknoeid met dopingtesten. En mooi nieuws uit Doetinchem. Daar loopt Pim van 10 al maanden in de kou rond in een korte broek om geld op te halen voor Kika. Doet hij nadat hij te horen kreeg dat zijn klasgenootje Rijn kanker heeft. Nou, ik weet dat Rijn het heel zwaar heeft. En ehm, ik dacht, ik wil een eh, challenge doen waarmee we geld ophalen en waar we iedere dag aan Rijn denken. De school deed ook mee en dus kwamen leerlingen, meesters en juffen een week lang in korte broek naar school. Steeds meer kinderen gingen meedoen. Eh, ja, het was in de pauze wel even koud, maar ja, dan moet je maar even een beetje bewegen, een beetje springen. En eh, ja, in de klas was het prima te doen. Pim en zijn vriendjes hebben het niet voor niets kou geleden. Met de actie hebben ze ruim 14.000 euro opgehaald voor Kika. En volgend jaar komt er zelfs een landelijke Kika Korte Broekendag. Dan het weer nog. Het is droog en het is allesbehalve koud voor december. Morgen is er geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog en het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 If a bell could ring and make the whole world sing, let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces filling the air. But look, can we learn to love so we don't have to worry? a bell could ring and make the whole world sing. Let's unite the whole wide world at Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing.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 en zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. Premier Rutte is het eens met de commissie over de kinderopvangtoeslagen... dat de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Rutte noemt het een heel heftig en een terecht rapport. De commissie was eerder vandaag snoeihard over de fraudeaanpak van ouders. En de Zweedse koning Gustav zegt in een tv-interview dat zijn land gefaald heeft bij het aanpakken van het coronavirus. In Zweden zijn relatief weinig coronamaatregelen genomen. Vooral in verzorgingshuizen zijn er veel mensen overleden. Met weer nog, vanavond en vannacht is het droog, net als morgen overdag.